Uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Een actie tegen leveranciers van grondstoffen van synthetische drugs. In West-Brabant, Zeeland en Limburg zijn bij invallen chemicaliën gevonden. De bedrijven hebben grondstoffen als zoutzuur, mierenzuur en aceton in opslag. Dat is op zich niet strafbaar, maar volgens de politie, eh, politie is uit onderzoek gebleken... dat deze bedrijven waarschijnlijk drugslaboratoria bevoorraden. De VN heeft een dringend beroep gedaan op Indonesië, Thailand en Maleisië om de reddingsoperaties op zee te intensiveren. Naar schatting 4000 vluchtelingen uit Birma en Bangladesh zwerven rond in de golf van Bengalen. De drie landen moeten, vindt de VN, de boten met vluchtelingen niet langer tegenhouden en de opvarenden een humane opvang bieden. Tegen een teruggekeerde Syriëganger is vier jaar geëist, waarvan één voorwaardelijk. De man van 22 werd vorig jaar opgepakt. Hij zou van plan zijn geweest om in Scheveningen een overval te plegen. De opbrengst zou zijn bestemd voor de internationale jihad. En dat wordt gezien als het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Verder bleek dat de man met anderen heeft gesproken over een aanslag op Geert Wilders. Daar wilde hij tijdens de zitting niets over zeggen. De Rabobank wordt in Nederland toch niet vervolgd voor fraude met de Libor-rente. Het gerechtshof in Den Haag vindt de schikking van 70 miljoen euro... die de bank aan de Nederlandse justitie heeft betaald voldoende. De Libor-rente is het rentetarief dat banken elkaar onderling berekenen. En koning Willem-Alexander heeft de sluiskiltunnel geopend onder het drukbevaren kanaal van Gent naar Terneuzen. De tunnel van ruim een kilometer lang vervangt een brug die 23 keer per dag openging. Dat leverde lange wachttijden op voor het verkeer. Het weer, het is wisselend bewolkt. Er vallen af en toe buien, mogelijk met een klap onweer, maar soms schijnt ook de zon. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen weer afwisselend zon en buien en dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staat een file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevenlaken, 4 kilometer. Dat heeft te maken met een politieonderzoek na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht.